Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Cairo maakt zich op voor een nieuw massaprotest tegen de militaire leiders in Egypte. Er staan alweer duizenden mensen op het Tahrirplein om de ijskracht bij te zetten voor een burgerregering. Een van de demonstranten is oud-topman El Baradei van het Internationaal Atoomagentschap. Hij is bereid premier te worden van een interimregering. In Egypte worden morgen de eerste parlementsverkiezingen gehouden sinds de val van president Mubarak. Daarna volgen er nog presidentsverkiezingen. Het leger zou daarna van plan zijn de macht over te dragen, maar dat vinden veel Egyptenaren veel te laat. De A16 bij Zwijndrecht is vanochtend vroeg een paar uur afgesloten geweest nadat een vrouw daar met haar auto over de kop was geslagen. De automobiliste verloor net voor de Drecht-tunnel de macht over het stuur. Ze raakte de vangrail en sloeg daarna verscheidene keren met haar auto over de kop. De vrouw raakte lichtgewond. Ze kon zelf uit de auto klimmen. De politie vermoedt dat de vrouw van 26 te veel had gedronken. Vanwege het ongeluk werd de A16 afgesloten in de richting van Breda. Die is dus inmiddels weer vrij. In Utrecht is een belangrijke doorgaande weg voor een paar uur afgesloten omdat de politie er een straatrace gaat naspelen. Eind juli viel een dode toen twee auto's een spontane straatrace hielden. Een van de twee auto's botste tegen een andere auto die daar toevallig reed. Iemand in die auto kwam om. Een van de straatraces zit vast op verdenking van poging tot doodslag. Hij houdt vol dat hij niet harder heeft gereden dan het andere verkeer. De rijproever van vandaag moet duidelijk maken of hij de waarheid spreekt. Het weer. Het waait flink. In het noordelijke en noordwestelijke kustgebied is de wind zelfs even stormachtig. Er zijn ook zware windstoten mogelijk tot zo'n 90 km per uur. Later vanochtend gaat het regenen. Aan het eind van de middag wordt het droog. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A4 Amsterdam richting Delft bij Den Haag-Zuid dicht. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Tot zover de verkeersin.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 Een soort piano blues die vooral populair was in de jaren 30 en 40. Maar ook al eh, eerder werd gespeeld. dit was een hele bijzondere. Namelijk de Central Avenue Breakdown. Gespeeld door Nat King Cole op de piano. En de big band van Lionel Hampton. Jouw vriend eh, Hans. Jazeker. Hans, wat eh, ga ik voor jou draaien? Nou, ik, ga, eh, ik eindigde het, eh, het eerste uur met de Dutch Songbook CD. En ik wil eigenlijk nog een stuk uit die pratere CD. Die trouwens heel moeilijk te krijgen is. Ik ben in Groningen geweest en daar heb ik vijf zaken langs gelopen. En uiteindelijk vond ik hem dan toch. En in Zandvoort heb ik er één in bestelling. en Die had hem ook niet. Dus ja, maar het is echt, ik raad iedereen aan, zeker voor Sinterklaas of de kerst, deze cd te kopen. Ik mag toch wel een beetje reclame maken voor Jammenu en Jasper Soffers die de Dutch Songboek hebben samengespeld. En ook hebben gespeeld natuurlijk. Ze worden trouwens begeleid door Clemens van Veen en Hans Oosterhout. Die hebben we nog nooit in Zandvoort gehad trouwens bij Hans uh, Rijmers, geloof ik hè? Dat klinkt mij onbekend Ja, mij ook goed. Maar dat eh, gebeurt wel meer. Eh, ik heb een stuk uitgekozen, over zo'n fantastisch, ooit geschreven, dokter Anders P. Luistert u naar de mannen met de veerpont. Heen en weer. uit de Dutch Songbook De Veerpont, ooit geschreven door eh, Anders P. En hier gespeeld door de bariton saxofonist Jan Menu. En Jasper eh, Soffers, die begeleiden hem op de piano. Ja, heel wat anders ga ik nu, eh, heb ik uitgezocht. Een paar weken geleden had Hans Rijmers, Hans welkom ook in ons programma, leuk dat je luistert natuurlijk, hadden wij een fantastische zangeres en namelijk Sabine Kunie toen het begon, toen dachten we met z'n allen, wat moet dit worden? Maar het werd wat. Het werd een concert, om niet te vergeten. En we hebben ook Hans eh, na afloop gevraagd, deze zangeres mag gegarandeerd weer terugkomen. En eh, ja, in onze jazzprogramma's die we de afgelopen eh, weken gedraaid hebben... is zij geen één keer voor het licht getreden. En ja, ik kon niet nalaten om een cd van haar mee te nemen. Eh, ze heeft er drie gemaakt en één daarvan uh, zingt ze samen, wordt ze begeleid dus door de big band der Clara Schumann Muziekschule uit Düsseldorf. En een fantastisch orkest trouwens. Eh, ik heb een stukje muziek uitgezocht, Zuid-Amerikaanse jazz, en dat heet Sola Nici. En nou ja, luistert u naar Sabine Kunlich. a tu lado. Sola nací, sola nací, sola moriré. Sola moriré. contigo, sin negro, oye mi rumba, yo seguiré. Ja, het prachtige Favela, ooit geschreven door Bim en de Morales. En hier gespeeld, ja, niet door Stenket zoals eh, Tom Hendricks dacht, maar door Sabine Kunlich, die drie weken geleden in de krocht optrad en ook de altsaxofoon voortreffelijk eh, bespeelde. Ze werd op dit stuk begeleid door de gitarist Adam Rafelti een Ik heb nog nooit van die man gehoord, maar ja, gitaarspelen kan die ook. Ja, we hadden ook nog nooit van haar gehoord. Nee, we hadden ook <laughs> nog nooit van haar geweest. Maar daar zijn we wel achter gekomen. Eh, trouwens, een fantastisch concert. En ik moet eh, Hans Rijmers eh, complimenten maken met de keus van deze artiesten. De song What Is This Thing Called Love schreef Cole Porter in 1929 voor de musical Wake Up and Dream. Met zelfs zoveel eh, eh, <clears throat> sorry, musical muziek kwam ook deze song al snel in de jazz terecht. En werd daardoor een van de meest gespeelde composities van Cole Porter. Ik vond een mooie uitvoering van tenor saxofonist Ben Webster en baritonspeler Jerry Mulliken. Samen met onder andere Jim Rolls op de piano. Hier is een van de meest gestelde vragen ter wereld. What is this thing? الله Música for just a moment and acknowledge the presence in the house tonight of, a, of America's premier song stylist, the one and only, the great one, the divine Miss Sarah Vaughn. Twee sterren uit een ver verleden. Sarah Vaughan en een ingetogen Dizzy Gillespie op trompet in Embraceable You. Gecomponeerd in 1928 door de broertjes Gershwin. Hans, we hebben nog... Uh, eh, 40 minuten? Nee, 20 nou, minuten. 20 minuten, dus we hebben nog even tijd. En, eh, nou Tom, ik vind het altijd toch wel leuk om... Eh, Nederlandse muzici te laten horen. Heb ik er straks met uh, Jan Menu ook gedaan. En ehm, ja, er is een serie en die heet Forgotten Tapes. En die worden uitgebracht. Ze zijn wel duur trouwens, die cd's. Maar goed, ik heb er een stuk of eh, drie gekocht. nee, vier, vijf zelfs. Zo, zo. En eh, één daarvan is, eh, ja, heeft, je hebt altijd een favoriet daarin. En dat is Ruud Brink, de tenorsaxofonist uit Haarlem. Uit Haarlem en vaak optredend in de Haarlemse Jazzclub. Hij heeft eh, hele mooie muziek gemaakt. En eh, onder andere met Irv Rochling. Daar, waarmee hij een eh, kwartet vormde. En ja, ik wil wat laten horen.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 natuurlijk al, hè? Ruud Brink kwartet eh, met eh, Rob Agerbeek eh, piano in de Kurzwin song They Can't Take That Away From Me. Er zijn orkesten die herkend worden aan hun sound. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie met zijn pingpong piano, Harris James met zijn schettertrompet, Stan Kenton met zijn drama en noem maar op. En zo had ook de trompetist Billy May een herkenbaar geluid met zijn orkest de saxofoonjank. Luister maar eens naar Perfidia. Het was een kleine misgreep. Dit was eh, Stan Getz met Lorena Almeida met de Wintermoon. En Rizzi dan toch nog een Billy mee. deze CFM Jazz op eh, zondag in de regen. Maar ja, wie weet wordt het nog een beetje beter weer. Ik hoop het voor de marktkoopmensen, want eh, die staan nu te rillen en te trillen achter een kraam, terwijl er waarschijnlijk niemand langs loopt. Maar goed, dit was CFM Jazz van deze zondag, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en met nadrukkelijk in de gastrol Hans Sandbergen. Dankjewel Hans. Maar natuurlijk is er volgende week weer CFMBS. Dus zeg ik samen met Billy May. Nee, niet met Billy May. Ik ben daar echt helemaal in de war. Met Billy Holiday. We'll be together again. No tears. No fear. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss forever.